Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft aan het eind van de algemene politieke beschouwingen gestemd over meer dan 60 moties. Aangenomen werden onder meer voorstellen om de hypotheekrenteaftrek te behouden, de grensbewaking fors uit te breiden, boerka's ook op straat te verbieden en verschillende vormen van armoede te bestrijden. Het kabinet is niet verplicht de moties uit te voeren. De politie heeft twee jongens aangehouden voor het bedreigen van een school in Almere. Ze zouden woensdag een dreigmail hebben gestuurd naar het Oostvaarderscollege. De jongens komen uit Almere en Dronten en zijn minderjarig. Hoe oud precies zegt de politie er niet bij. De gemeente Arnhem gaat extra handhavers inzetten op het Centraal Station... om de overlast van jonge asielzoekers tegen te gaan. Ook komt er een speciale post waar reizigers terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Volgens burgemeester Marcouch vallen de jonge, vaak Syrische asielzoekers, vrouwen lastig... en zijn er geregeld vecht- en steekpartijen. De gemeente Rotterdam gaat de verloedering rond de beroemde kubuswoningen aanpakken. Fietswrakken en graffiti worden verwijderd en de stank van urine wordt tegengegaan met water met een citroengeur. Bewoners en ondernemers hebben al een tijd last van wildplassers en zwervers. Ze zeggen dat de gemeente de kubuswoningen verwaarloost. In Boston zijn de jaarlijkse Ig Nobelprijzen uitgereikt voor grappig wetenschappelijk onderzoek. Een van de prijzen ging naar Japanse onderzoekers die koeien bespoten met zebrastrepen... waardoor ze minder last bleken te hebben van vliegen. Ander bekroond onderzoek toonde aan dat Duitse studenten in Maastricht... beter Nederlands spreken als ze dronken zijn... en dat de quattro formaggi de favoriete pizza is van de regenbooghagedis. De Ig Nobelprijzen zijn bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen en waarover je later gaat nadenken.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 De Kamer stemde onder meer voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek... en fors meer grenscontroles. De politie heeft twee jongens uit Almere en Dronten aangehouden voor het bedreigen van een school in Almere. Ze zouden woensdag een dreigmail hebben gestuurd naar het Oostvaarderscollege. De gemeente Arnhem gaat extra handhavers inzetten op het Centraal Station... om de overlast van jonge asielzoekers tegen te gaan. Ook komt er een speciale post waar reizigers terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Het weer. Het wordt een mooie nazomerdag, al kan het in het noorden eerst nog grijs zijn.